Volgens correspondent Christian Pauwen zou de dreiging te maken kunnen hebben met nieuwe Amerikaanse raketten die Oekraïne gisteren heeft gebruikt om Rusland aan te vallen. Gisteren zagen we al dat president Poetin de nucleaire doctrine van Rusland aanscherpt als reactie. En we weten ook eh, dat er in het verleden vaker grote aanvallen zijn geweest... Eh, wanneer het Westen besloot om nieuwe geavanceerde wapens te leveren aan Oekraïne. De Nederlandse ambassade in Kiev is voorlopig gewoon open. Een vliegtuig van KLM heeft een noodlanding gemaakt op Schiphol... nadat mensen aan boord een vreemde lucht roken. Het toestel kwam uit Canada en vloog al boven Nederland toen dat gebeurde. Sommige passagiers voelden zich blijkbaar niet lekker. Een paar zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. Busbedrijf eBusco kan voorlopig door. De elektrische bussenbouwer uit Deurne kwam laatst in de problemen... toen twee grote orders werden geannuleerd. Het bedrijf heeft nu extra aandelen uitgegeven... en met de 36 miljoen euro die ze daarmee hebben opgehaald... kunnen ze de komende maanden het salaris van medewerkers blijven betalen. Kappers in Groningen hebben er een taakje bij gekregen. Tijdens het wassen, verven, knippen en zetten van veets houden ze ook meteen in de gaten of hun klant in de stoel blauwe plekken of andere verwondingen heeft. Dat kan namelijk betekenen dat hij of zij slachtoffer is van huiselijk geweld. Deze kapper heeft dat wel eens meegemaakt. Een klant maar die we in de stoel eerst hadden om te wassen en toen zag je nou, dat er eh, bloedvlekken waren zeg maar, bij de oren en op dat moment zeg maar, ik vroeg aan haar, zeg maar, denk ik, joh, wat is er gebeurd? Toen, uh, toen schrok ze en ik werd, nou ja, een beetje zweterig natuurlijk. En ehm, toen zei ze van, uh, ik wil er niet over hebben. De GGD en de gemeente Groningen hebben een informatieavond georganiseerd... om kappers uitleg te geven op, over waar ze op moeten letten. Ze hopen zo dat de slachtoffers van huiselijk geweld sneller en beter geholpen kunnen worden. Het weer, er trekt een lappendeken met buien over het land. Is het droog, dan is het een graad of 5. In de regen koelt het af tot rond het vriespunt. Later vandaag ook wat sneeuw, vooral in het zuiden. Morgen minder nat bij 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen door het slechte weer. De files lossen nu geleidelijk aan op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoofddorp en Hoogmade 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Huizen 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Verderop tussen Hilversum en Knopend Lunette 12 kilometer.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 Ik ben de tweede uur begonnen met Christian St. Peter met The Pied Piper. Gevolgd door Cleedence Clearwater Revival met Fortunate Sun. En ik ga door met de Beatles. Come Together. kunstgeschiedenis. Volg de koers van de kunstgeschiedenis aan de hand van steden die ooit grote artistieke centra waren. Deze keer Rome en Amsterdam uit de 17e eeuw. De kosten zijn 10 euro, inclusief koffie of thee. Aanmelden kunt u via de balie 5740330. En het is zondag 24 november van 2 uur tot 4 uur middags. De locatie Juttershart HIK, burgemeester Nawijnlaan 100. Johnny Cash, Ring of Fire. Love is a burning thing And it makes a fiery ring Bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. got I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.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 Lijkt het je leuk om vrijwilliger hulpdienst te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honner en dat doe je met H-O-H NER, plus.zandvoort.nl. En voor meer informatie kan u altijd even kijken op de website van Pluspunt Zandvoort. Marion Faithful, The Ballad of Lucy Jordan. as she lay there neath the covers, dreaming of a thousand lovers till the world turned to orange and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing. Little nursery rhymes she'd memorized. The daddy's easy child. Her husband, he was off to work, and the kids were off do And there so many ways For her to spend a day She could clean the house for hours Or rearrange the flowers Or run naked through the shady street Screaming out Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. down to the long white car that waited past the crowd. At the age of 37, she knew she'd found forever as she rode along through Paris with the warm wind and Niels and remember and remember this. Sedaka, geboren in 1939, is een Amerikaanse zanger. Niels Sedaka brak door in 1958 met The Tokens. In 1959 kwam hij met zijn eerste soloalbum Niels Sedaka. En daarna, twee jaar later, Circulate uit te brengen. Hij werd vooral bekend in de jaren 50, 60 van de 20e eeuw en was het meest productief in de jaren 70. Hij brak in de jaren 50, 60 en 70 in totaal 14 albums uit. Hier is Niels Daken met Calendar Girl. time. March. I'm gonna march you down the aisle. April. You're the Easter bunny when you smile. Yeah, yeah. My heart's in a whirl. I love, I love, I love my little girl Every day. Every day. Every day. Of the year. Maybe if I ask your dad and mom, they'll let me take you to the I'm August. When you're on the beach, you steal the show. Uh-huh. Yeah. Z. why she flows Ooh, yeah And then she steals your heart away She's taking it all Someday I'll make her mine Yeah You look into her angel eyes The generate sun will rise And love will shine waren de radio's met Chico's Nana.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 De kans op neerslag blijft groot. Er trekken geregeld buien over en ook kans op hagel en natte sneeuw. Richting het weekend lijkt het vrijdag nog wisselvallig te worden met een stevige wind. Op zaterdag en zondag lijkt de wind dan eindelijk wat af te nemen, maar neemt de neerslagkans wel weer toe. Ook dan is het s'nachts maar net boven het vriespunt en overdag niet warmer dan een graad of acht. light, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy.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 vanuit Rabbel Racecafé in de Blauwe Tram... of vanuit deze studio aan de Tolweg. Ook voor andere functies kan Zandvoortse Omroep hulp van vrijwilligers gebruiken... Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de social media, inclusief het televisiekanaal en de techniek. Ben jij nieuwsgierig en weet je wat er in Zandvoort en de omgeving speelt? Wil je ervaring opdoen bij de lokale radioomroep van Zandvoort... en meehelpen er verder ontwikkelen van een goed beluisterd radioprogramma... dan is ZFM Zandvoort naar jou op zoek. Geïnteresseerd? Neemt u dan naar g.loogman zfmzandvoort.nl g.loogman zfmzandvoort.nl Een oudje, Little Leaf, The Locomotion. de instrumentaal van de week. Percy Faith was een Amerikaanse componist en orkestleider van Canadese afkomst. Percy Faith genoot zijn muzikale opleiding aan het Conservatorium van Toronto. Aanvankelijk speelde hij piano. Maar nadat zijn handen bij een brand ernstig verwond waren... kon hij niet langer piano spelen en legde hij zich toe op het dirigeren. Hier is het orkest van Percy Faith met een Team from a Summer Place. Ieder jaar verrassen de leerkrachten van het Zandvoort basisonderwijs hun leerlingen met een uniek Sinterklaas cadeau. Een gezamenlijk toneeluitvoering. Het is de 71ste keer dat deze jaarlijkse traditie op een bijzondere wijze gevierd wordt. Vanwege de verbouwing van Theater de Krocht vindt het dit keer plaats in de protestantse kerk. Het zeer uniek te noemen dat leerkrachten in hun vrije tijd, naast hun drukke bestaan, met elkaar een toneelstuk instuderen. Deze traditie is nog steeds een groot sinterklaas voor jong en oud. Niet alleen de leerlingen, maar ook de ouders en de belangstellenden kunnen op vrijdag 22 november, dat is dus aanstaande vrijdag, genieten van een zeer hilarisch toneelspuk. Hotel Mechoge, in drie bedrijven van Gerard van Midden. Er zullen, zoals altijd, veel grappen en grollen voorbij komen. Maar eerst zijn het de leerlingen die op een puntje van hun stoel mogen genieten van de geweldige toneeluitvoering. Op vrijdag 22 november, zoals ik al zei, is de toneeluitvoering voor publiek vanaf half acht bij de protestantse kerk gratis toegankelijk.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 Bijgenaamd Mr. Excellent was hij beschouwd als een meesterlijke showman en een van de meest dynamische zangers en artiesten in de geschiedenis van de soul, rhythm and blues en de rock and roll. Wilson werd geboren in de Detroit-enclave Highland Park, Michigan en verwierf aanvankelijk bekendheid als lid van de Rhythm Boss zanggroep Billy Ward and His Dominance. Hij ging solo in 1957 en scoorde meer dan 50 hit-singles in de genre rhythm and blues, rock and roll, soul, doo-wop en easy listening. Hier is Jackie Wilson met Rita Petit. Head to toe, I want the world. Helaas is dit het einde van Lunchroom op deze woensdag.